Gert Kluk met het NOS Journaal. VVD Janine Hennis verlaat de Tweede Kamer. Ze gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak als speciaal gezant... en leider van de VN-missie. Hennis was tot vorig jaar oktober minister van Defensie... in het tweede kabinet Rutte. Ze trad af na een kritisch rapport over een fataal ongeluk in Mali... waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Hennis is de tweede VVD-prominent die deze week vertrekt uit de Tweede Kamer... Donderdag liet Hand ten Broeke weten op te stappen vanwege wat hij noemt een ongelijkwaardige relatie met een fractiemedewerkster in 2013. De steekpartij gistermiddag in Amst op Amsterdam Centraal was mogelijk terrorisme, zegt de politie. De verdachte stak volgens de politie willekeurig twee mensen neer. Die raakten zwaar gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is een Afghaan van 19 met een Duitse verblijfsvergunning. Hij werd bij zijn arrestatie neergeschoten en hij is verhoord. Bij een auto-ongeluk in het Noord-Hollandse dorp Annapolona zijn drie doden en twee gewonden gevallen. Ze zaten in dezelfde auto die op een kruispunt verongelukte. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Onder grote belangstelling is in Detroit afscheid genomen van zangeres Aretha Franklin, die twee weken geleden overleed. Bij de urenlange eredienst waren familie, vrienden, fans en veel beroemdheden. Zo waren er optredens van Ariana Grande, Gladys Knight en Stevie Wonder. Aretha Franklin is bijgezet in een familiegraf. De Braziliaanse oud-president Lula mag van de rechter niet meedoen aan de presidentsverkiezing in oktober. Lula zit een celstraf uit wegens corruptie en witwassen. Dat hij niet mag meedoen betekent voor tientallen miljoenen Brazilianen dat ze moeten nadenken over de vraag op wie ze dan gaan stemmen.